maak geen grap. Doe chill, rustig aan. Mij houd je niet tegen, dus ik stoot je van de baan. je ass Hot, hot, hot, hot, hot.